Hè, die hadden ze ook, mijn meest bekende denk ik wel. Maar ook eh, Do You Believe in Love, The Heart of Rock and Roll, Hip to Be Square, Stuck With You... I Want a New Drug, Heart and Soul, If This Is It. Nou, zo kunnen we nog even doorgaan. Maar dit wel, vond ik wel, toch wel een van de leuke. Ik heb die zelf toen een keer eh, rond dit tijdstip gehoord op, eh, op de radio. Toen dacht ik van, hey, weet je wat ik later moet doen? Ik moet bij de radio en dan wil ik hem zelf gewoon een keer op de tijdstip instarten. Nou, dat is nu officieel gelukt. Hou jullie zo naar nieuws, kappen deze af in eh, de tweede uur van de Friknacht. Vrienden, vrienden, welkom. Voel, ja, voel je thuis, voel je welkom. Het is het tweede uur van, eh, van de Friknacht. En eh, ik ga meteen door met een, met een verzoekje. Al een, een aantal weken geleden toen, toen kreeg ik het verzoek van Bertwin van Rooyen. Hij wil graag deze, de Flaming Lips, hebben al een tijdje een nieuw album uit. King's Mouth, zo heet dat. Dit is daarvan de single. All for the life of the city. você. of how he held back the avalanche snow. And the king saves the day. And the king saves the day. But the king dies today. van die vroeg hem aan. All for the Life of the City van The Flaming Lips. En hij zei erbij eh, van, eh, ja misschien heb je er een beetje de oren voor nodig. Is ergens wel waar, maar eh, ik ben ze wel eens, eh, wel eens erger eh, tegengekomen. Ik vind deze nog wel meevallen nog. Flaming Lips, maar ehm, een tijdje geleden, even kijken, volgens mij in juli was dat. Ja, 19 juli toen kwam het nieuwe album uit, King's Mouth. Die hebben ook wel echt een, een paar, toch klassiekers hè, in het alternatieve circuit. Hè, die Do You Realize bijvoorbeeld. Ehm, maar dit is dus helemaal nieuw. All for the Life of the City. Of ja, All for the Life of the City. Hele, hele, hele mond vol is man, lange titels. Dan Marnix Emmanuel. Hij is eh, geïnspireerd eh, door Freddie Mercury, Elvis Presley, Frank Sinatra. Ehm, nou, die, sowieso die laatste, Frank Sinatra. Want eh, zijn nieuwe single die heet New York. Geen idee of die daar ook vandaan komt. Hij houdt ook van Adele, John Mayer en Ed Sheeran. Kijken of ik nou... oh ja, hij komt uit Nederland. Geboren en opgegroeid in Amsterdam. Superman Emmanuel, maar hij komt niet uit, maar uit Amsterdam. De dus nieuwe zonnel die heet wel eh, New York, maar had je volgens mij wel door. Ja, en New York, welke kanten kunnen we allemaal op? Don Henley die heeft natuurlijk een New York Minute, New York van Ed Sheeran, New York State of Mind van eh, Billy Joel. Eh, we hebben natuurlijk Empire State of Mind hè, van eh, Alicia Keys en Jay-Z. Ehm, Snow Patrol heeft een New York, Elbow heeft een New York Morning, Bee Gees, New York Mining Disaster, 1941, St. Vincent heeft een New York, New York, I Love You But You're Bringing Me Down, LCD Sound System, Englishman in New York, hebben we dan nog natuurlijk met eh, het hele album Hotel New York van Anouk. Nou, natuurlijk ook Team From New York, New York, Frank Sinatra. Eh, daar heb ik ze volgens mij wel eens een beetje gehad, hè? Ja, dan eh, zijn we er volgens mij grotendeels doorheen. Ik heb nou voor, voor deze gekozen. Simon and Garfunkel, The Only Living Boy in New York. meest succesvolle album in commerciële zin. Want wat een hit stonden hierop, hè. Bridge over Troubled Water. Ook Cecilia. El Condor Pasa, I Could, Ook The Boxer stond hier ook al op. Maar ook deze, een van mijn eh, favorieten van eh, Simon Garfunkel. The Only Living Boy in New York. Baby Driver. Oh, stond er ook nog op. Moet binnenkort weer eens een keer draaien. Ook eh, Keep the Customer Satisfied. Ook een van mijn favorieten. Ja, het is wel eh, het is, eh, het is een goed album, eh, Bridge Over Troubled Water. Ook, ook het vorige, het vierde, Bookends, vond ik ook goed. America stond daar ook op. En Mrs. Robinson, hè, met dat ja, Beatles, I Am The Walrus, hè, dat koekoekoetjoe wat ze een beetje <laughs> geleend hadden. Ehm, At The Zoo, Hazy Shade of Winter. Nou goed, fijne liedjes hebben die gemaakt, dat duo. Simon en Garfunkel en ehm, The Only Living Boy in New York. Ehm, nieuwe muziek. Rafael Sadiq heeft een nieuw album. Zijn vijfde. Jimmy Lee, zo heet het. Het eerste album van hem eh, in, eh, in acht jaar. Zo, dat is een lange tijd. Alhoewel, Tool doet er nog langer over. Maar dan komen we zo meteen, uh, wel, kom ik zo meteen wel op terug. Want we doen nog een hondje rondje platenzaak. Want het, albumseizoen is officieel weer begonnen. Ik ben er blij mee. Um, ehm, maar dit staat daar onder andere op. Op dat nieuwe album van Rafael Sadiq ook weer een beetje anders eh, dan die vorige platen. Deze die heet My Walk. Rafael El Sadiq, My Walk. Welkom in de Frieknacht. Hier hoor je ja, dingen die je normaal eigenlijk nooit hoort. En heb je zelf zo'n liedje, vraag hem dan aan eh, via mijn Facebookpagina naar Facebook. Uh, Maarten van Den Hout. Hallo. Ehm, dan Ellen Rayman. Uh, dat, is mijn, dat, is misschien wel mijn favoriete liedje van het eh, moment. Hij stond ook op, op Lowlands, een paar weken terug. Op, op de zondag was dat. toen mocht hij volgens mij zo'n beetje openen. Want hij speelde daar van half één tot nou, bijna half twee. Eh, even kijken wat, uh, wat Lowlands er zelf dan over zegt, eh, wat dan op de site staat. Ellen Raymond, een mysterieuze singer-songwriter uit Toronto, die bar weinig over zichzelf loslaat en tijdens concerten hooguit een paar woorden spreekt. Met zijn raadselachtige mix van indie, R&B, soul, folk en grunge heeft Raymond toch al drie albums op zijn naam staan. Met zijn laatste album Harry Hardon scoorde Raymond in 2018 een Juno Award nominatie voor Breakthrough Artist of the Year in zijn thuisland Canada. Raymond trekt in dat eh, thuisland overigens volle zalen en heeft ook al een Europese tour achter de rug. Ehm, nou, en als je dat dus gemist had, dan had je dus de kans op Lowlands om eh, dat te zien. Want ja, de Canadees, hij is cult en catchy. Dit is eh, zijn nieuwste. En wat ben ik fan van dit liedje. Alan Rayman, nieuwste al van de beste man. Yates. Brady, please. Because we never speak, we don't talk too much, and that's alright with me. But I don't have you enough, I always have to leave, and I can't do that with a heart full of you. So why don't you come with me? Why don't you come with me? Please, pretty please. Ah, why are you so scared of me? You're so immature, so in love with me, and I can sort you out. Just tell me not to leave, and I'll stay right here with a heart full of you. So tell me not to leave please, pretty please. Just tell me not to leave, please, pretty please. I'm way beyond the grave. If you've got something to say, don't beat around the bush with me. Speak honestly, because I've had girls with their eyes full Love for me, but I only have eyes for you, for you, for you. It's because we never speak and we don't talk too much, and that's alright with me. I don't have you enough. I always have to leave, and I can't do that with a heart full of you. So why don't you come with me, please, pretty please? Why don't you come with me? please, pretty please. News and all, Ellen Rayman. Pretty ah. please. Zo heet hij. Ik ga je even een. Eh, ja, ik doe even gewoon een, eh, een, lesje originals Daft Punk. Het vorige uur, toen, eh, toen had ik al een, een original om het half uur. Want ja, ik had mijn boekje niet bij voor de, om een vraag te beantwoorden uit de popmuziek. Boekje van James Baal. Ehm, dus we doen maar gewoon even twee keer gewoon, twee keer op het half uur ehm, een, een original. Tenminste, ik heb nu nou wat, wat meer. Ik heb er wat verzameld. En het vorige uur, toen ehm, hadden we Chaka Khan met Fate. Stardust, die samplede dat. Eh, of ja, van eh, Music Sounds Better With You. En eh, de Stardust, dat is weer de helft van Daft Punk. Dus zo kwamen we daar een beetje op. En Daft Punk heeft eigenlijk ongelooflijk veel gesampled. Vooral op het tweede album, Discovery. Daar staat zo belachelijk veel aan samples op. En ja, het is, ik ga ze echt niet allemaal doornemen hoor. Nee, ik, doe gewoon, ik pak gewoon even de vier bekendste. Maar mocht je daar fan van zijn, echt ga daar een beetje induiken. Want dat is echt te gek hoe, hoe die dat doen. Ehm, maar eh, ik sowieso, ik ben altijd eigenlijk al fan geweest eh, van Daft Punk. Was een keer toen ik Around the World eh, op de radio hoorde. Toen vond ik dat helemaal te gek. Nou, ik ben later ben ik alles allemaal meer gaan checken. toen kwam, op een gegeven moment kwam dat meeste werk uit. Random Access Memories. Inmiddels ook alweer 6,5 jaar geleden. Zo hé. Ehm, moeten ook maar eens weer eens een nieuwe album maken. Die, die gasten van Daft Punk. Ehm, en ja, ik ben ze ook gewoon eeuwig dankbaar. Want door Daft Punk heb ik ook heel wat soulplaten. En soms ook wel funkplaten van, eh, van ze leren kennen. Dus we doen gewoon even een, eh, een lesje originals. Daft Punk is leuk. Ehm, deze die kennen we allemaal wel. Een van de grootste hits eh, van Daft Punk. Zeker in de beginperiode. Het was van het tweede album Discovery. Dat was het album na Homework. De echte Daft Punk fans die vonden het maar niks. Want ja, het ging een beetje de commerciële kant op. Maar het origineel, ja daar gaat het in dit geval om. Het origineel, en dan moet ik waarschijnlijk even gaan spoelen. Hier zul je het wel ergens horen. Hier, ja, dit. Ja, dit, wat is het? Zo'n mondharmonica-achtig uh, eh, geluid. Ja, dit is het origineel, maar het moet dan hier ergens zitten, denk ik. Ja, hier, hier ergens aan het begin hoor je het wel. Eddie Jones heeft het origineel. Met More Spell on You. Ja, ik hoor het wel. Ik hoor het wel. Op datzelfde album, daar stond ook eh, dit nummer op. Harder, Better, Faster, Stronger. Even een stukje spoelen. Later ook nog gedaan door Kanye West. Toen was het gewoon alleen Stronger. Oh, dit, dit vind ik zo goed gedaan. Maar het origineel is, ja je hoort het meteen, van Edwin Birdsong. En dan heet het Cola Bottle Baby. Nou, die hoor je wel, hè? die is heel duidelijk. Dan ehm, een album later, het derde album. Eigenlijk eh, werd dat eh, helemaal uh, ja, afgezeken, want niemand vond het goed. Of in ieder geval, er Iedereen die eh, een recensie gaf, die vond het helemaal niks. Maar ik vond er toch wel een aantal slimme liedjes op staan. Human After All uit 2005. Met eh, nou, misschien toch wel de hit van het album, het hitje. Robot Rock. Oh, dat is ook wel echt een freakplaat, binnenkort draaien. Het origineel, ja, die hoor je ook wel meteen. Het zit hem vooral in het begin, of nou hier ook wel, ja, heel duidelijk. Even nog een stukje Daft Punk. En dit is het begin van Breakwater. Haha, <laughs> knap gedaan. Breakwater en Release the Beast. Nou, dat is gewoon, uh, dit kun je er zo overheen leggen. Maar ja, toch even nog eentje eh, die ik eh, dan officieel ga draaien. Deze hoor je ook wel eh, vrij duidelijk. Daft Punk en Digital Love. Kijk, ja dit. Dit stukje. Dit stukje gaat het om. Nou, dat beginstukje, dat is dus gewoon dit even nog een keertje. Voor de zekerheid, hè, dat je het zeker weet. Ja, dus dit. En dan... Het origineel van eh, Digital Love van Daft Punk is een eh, hoop jaar ouder. Komt in 79. George Duke, I love you more. when I open Ah. Wat een waanzinnige plaat eh, dit. Dus niet haar enigste trouwens. Heeft er veel meer gemaakt natuurlijk. Dusty Springfield. Wel oud zeg. Zo. Beetje Dusty. Uh, beetje stof uh, eraf blazen. Dus een geintje natuurlijk. Hè. Dusty Springfield, I Close My Eyes en eh, Count to Ten uit 1968 uh, eh, komt dit. Kwam destijds niet verder dan eh, de tipperade. Net zoals The Summer Is Over. Ook kwam ook niet verder dan, dan de tipperade. Kunnen we binnenkort eens, eens draaien. Het is het enige moment om je te verheugen op het einde van de zomer. Om dan weer Summer Is Over te draaien. Ah of het is voorbij die mooie zomer. Nee, nee dat is een geintje. Die doen we niet. Ehm, ja, dan Nederlands trots. De Dawn Brothers. Ze hebben een EP uitgebracht. Een paar weken geleden. Eh, eh, Next of Kin, zo heet dat. En ehm, ja, die vorige week. Eh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, laat ook maar. Nee, vorige week kwam er een deluxe versie uit. En de week daarvoor kwam echt het, de EP zelf uit. Next of Kin, zo heet hij dus. En de Down Brothers ja, uit Nederland. En zijn echt geïnspireerd door Rolling Stones, CCR. Nou, al die grote namen, die hoek. Ze hebben een, een samenwerkings-EP gemaakt. Samen met De Wolf, Tim Knol en Merel Sophie. Die laatste drie die doen op de meeste nummers eh, alle drie mee. Zo ook op deze. Devil Woman. Ja, dit is gewoon genieten, eh, jongens. Heerlijke gitaarmuziek dit. Ah! een Nederlands kwartet. Daan Bardus, De Wolf, Tim Knol en Merel Sophie. Het komt van het EP'tje Next of Kin. Een paar weken terug is eh, dat verschenen. Dus eh, toch wel een van de beste liedjes op eh, die EP. Heet dus Devil Woman. De Dan Brothers. Wat hou ik toch van ze. Ja, en dan nou, even back to the 80s. Ja. Pace, Grandmaster Flash. En The Furious Five. Met de Wind Lines. vision, dreams of passion. And all the while I think of you.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 Free. don't want you to go. A street kid gets arrested, gonna do some time. He got out three years from now just to commit more crime. A businessman is caught with 24 kilos. He's out on bail and out of jail, and that's the way it goes. K, sugar. K. Athletes rejected, governors corrected. Gangsters, thugs, and smugglers are thoroughly respected. The money gets divided, the women get excited. Now I'm broke and it's no joke, it's hard as hell to fight it, don't buy it! Freeze! <laughs> Rock! Freeze! Rock! Freeze! Rock! Hij maakte twee van... Uh... Nou, de beste soul slash funk slash hiphop platen alle tijden. The Message en deze, ja, toch wel eh, de beste. White Lines, Don't Do It. Ehm, Grandmaster Flash and The Furious 5, toch wel uh, grotendeels ook uh, gesampled, dus niet allemaal zelf bedacht. Maar goed, we gaan even een kijkje nemen, even een duik, hè, want je loopt niet de platenzak in, nee, je neemt een duik in de platenzaak. En wat komen we dan tegen? Natuurlijk de nieuwe van, eh, van Tool. Ehm, en ook Lana Del Rey, die heeft ook iets nieuws uitgebracht. Eh, haar zesde is het volgens mij. Ja, zesde album. Eh, die doet het iets sneller dan, dan Tool. Zesde, zevende album, ik weet niet precies. Norman fucking Rockwell heet het. En dit is daarvan de openingstrack en de titelplaat. Lana Del Rey, Norman fucking Rockwell. You fucked me so good that I almost said I love you. You're fine and you're wild. But you don't know the half of the shit that you put me through. Your poetry's bad and you blame the news. But I can't change that and I can't change your mood. 'Cause when the party gets bored of you. But I don't get bored, I just see it through. Why wait for the best when I could have you? You. Cause you're just a man, it's just what you do. looking away. Sharp scratch away from knowing it's a hell of a fright. But I'll be out like a light. Is the blood on my brain tonight? Maybe we're better now knowing. But the pain sticks around, it's not going. Won't you help me to see what's to come? pride. We'll go down with the fight. It's the blood on the brain that's high. Maybe we better. see what's the point. Sharp scratch, and blood will come. ik moet hem afkappen, want eh, dan, anders ga ik het allemaal niet meer halen. Uh, Lana Del Rey hoorde je met eh, Norman fucking Rockwell. Zo heet haar derde, of nee, nee, nee, nee, dat weet ik niet goed. Ehm, haar zesde plaats. Ik twijfel tussen zes en zeven. Zevende, die, komt, die heeft ze wel gepland staan voor, voor volgend jaar. White Hot Forever, maar dit was dus de titeltrack. Norman fucking Rockwell. Dit is de slow show waar je zojuist naar luisterde. Sharp Scratch. Zo heet het. Ehm, dat eh, komt van een eh, derde album. Dat album dat heet Lust and Learn. Eigenlijk een bandje waarvan ja, ik één liedje dan goed vond. Maar ja, die, dat bandje dat gaat natuurlijk gewoon door. Maar voor de rest is het eigenlijk niet meer zo heel erg spannend. en Engelse band uit Manchester. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de volgende band. Ook zij hebben eh, een, een, nieuwe release in de platenzaak. Het gaat over de, over de band uh, Whitney. Amerikaanse band. Uit Chicago komen ze. Ze hebben een tweede plaat uit. Met een, eh, een zingende drummer. Dit is daarvan Giving Up. Given Up. Nou, ik denk dat je wel een, eh, een indruk hebt. Uh, zij hebben, dit is dus een, eh, een, duo met een, een zinnende drummer. Ja, en dan sluiten we ook even mooi af met een, met een zinnende drummer. Je, had, je hebt natuurlijk Ringo Starr, Roger Taylor, Phil Collins, ehm, Don Henley natuurlijk, Buddy Miles. Er zijn een hoop zinnende drummers. Maar een van de allerbeste is misschien toch wel Lieven Helm van eh, de band. En daar draai ik dan Ophelia van als laatste. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Fijne nacht. Fijn weekend.